Goedenavond, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er blijft nog steeds veel onduidelijk over de zaak van het vierjarige jongetje Dean. Zijn lichaam werd gisteren gevonden in Zeeland. De oppas van het jongetje, Dave de K, zit vast... Nederlandse en Belgische politiemensen zoeken nu naar sporen in het dorp Koudekerken. Er worden kamers verhuurd aan meerdere mensen en een van de kamers die verhuurd is, is aan de verdachte. Wellicht met anderen, wellicht langer, dat weten we niet, dat onderzoeken we. Er wordt nu uitgezocht wat Dave de K. met het jongetje heeft gedaan. Hij wordt verdacht van twee dingen. Het is wel zo dat we de verdachte verdenken van ontvoering en zijn betrokkenheid bij de dood van Dien. Ehm, wat dat precies inhoudt, ja, dat moeten we nog onderzoeken. Ook de Nederlandse vriendin van de verdachte is opgepakt. Een Brusselse metromedewerker die vorige week een filmpje deelde van een vrouw die voor een metro werd geduwd, is geschorst. Hij maakte een filmpje van de beveiligingsbeelden en verspreidde de beelden via social media. Het Belgische OV-bedrijf denkt nu na over een straf. Onder collega's gaat een petitie rond om hem niet te straffen. Schilderij De Vaandeldrager komt naar Nederland. De Eerste Kamer is nu ook akkoord met de aankoop van het kunstwerk van Rembrandt. 150 miljoen euro betaalt het kabinet ervoor. Daar hadden partijen wel moeite mee. Zeker omdat de cultuursector door corona financieel zwaar heeft. En heb je Rollercoaster Tycoon en Planet Zoo uitgespeeld en wil je het groter aanpakken? Dit is je kans. De dierentuin in Veldhoven bij Eindhoven zoekt een nieuwe eigenaar. Het kost wel flink wat geld. Je moet er 5 miljoen euro voor neertellen. De huidige eigenaar heeft één simpele eis. Moet alleen heel goed voor de dieren kunnen zorgen. En helaas zit er ook, eh, toch weer met geld te maken. Ze moeten ook het geld hebben om het te kunnen kopen. Het gaat natuurlijk niet om een zak aardappelen. Voor de 5 miljoen krijg je dan wel een dierentuin van 17 hectare groot met 2000 dieren.